uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Zelfs in het afvalwater van huishoudens zitten hoge concentraties PFAS... blijkt het onderzoek bij acht rioolwaterzuiveringsinstallaties. En dat is gevaarlijk, zeggen de onderzoekers... want ook bij lage concentraties heeft PFAS een hoog gezondheidsrisico. Daarom moet er volgens hen dringend worden gekeken naar waar PFAS-lozingen vandaan komen... en moeten de lozingen stoppen. De Unie van Waterschappen vindt dat alle lozingsvergunningen die bedrijven nu al hebben kritisch bekeken moeten worden. Duizenden medewerkers van alle academische ziekenhuizen leggen sinds vannacht voor de tweede keer in de maand tijd het werk neer. Alle planbare zorg komt 24 uur lang te vervallen en alleen spoedopnames gaan door, zegt vakbond FNV. Volgens de bond is het de grootste staking ooit in universitaire ziekenhuizen. 279 afdelingen zijn vandaag dicht. Het personeel wil een loonsverhoging van 3% per jaar voor alle medewerkers... en concrete afspraken om de werkdruk te verlagen. De assistent-regisseur van de film Rust is eerder al eens ontslagen... vanwege een incident met een vuurwapen bij filmopnames, meldt onder meer CNN... Het gaat om Dave Hals, die vorige week het wapen overhandigde... waarmee acteur Alec Baldwin per ongeluk een cameravrouw doodschoot. In 2019 was Hals assistent-regisseur bij de film Freedom's Path... toen ook bij die opnames zijn vuurwapen onverwacht afging. Een lid van de filmploeg raakte licht gewond. Facebook heeft in het derde kwartaal van dit jaar een netto-winst behaald van bijna 8 miljard euro. Dat is 7% meer dan een jaar eerder. De kwartaalcijfers komen op het moment dat Facebook onder vuur ligt... door een groot aantal publicaties op basis van documenten van een klokkenluider. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers van Facebook waarschuwden voorafgaand aan de kapitoolbestorming. Het weer, er trekken wolken over het land, maar af en toe gaat ook de zon schijnen. Op een enkele bui na blijft het droog bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat nog file bij de afrit Wormer. 3 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En 247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 5 kilometer.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 yeah. Kom online, je bent offline Pussy zo wet, laat je splashen, geen fontein Ik hou alleen voor akka's als ze rond zijn Wil dat je connect, maar ben gloeien alle long time ik chase die pussy geen hyena. Prik een datum, ik kan passen in je schema.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 Zelfs in het afvalwater van huishoudens zitten gevaarlijke concentraties PFAS. Dat blijkt uit onderzoek bij acht rioolwaterzuiveringsinstallaties. En duizenden medewerkers van alle academische ziekenhuizen leggen sinds vannacht het werk neer. Alle planbare zorg komt 24 uur lang te vervallen en alleen spoedopnames gaan door, zegt vakbond FNV.